Dijkers met het NOS Journaal. De wedstrijd tussen RKC en Ajax is vlak voor tijd definitief gestaakt. In de 85ste minuut ging RKC-keeper Etienne Vase neer op het veld... na een botsing met Ajax-spits Brian Brobby. Vase werd vervolgens omringd door afschermende doeken... en op een brancard van het veld afgedragen. Uiteindelijk werd besloten om niet meer verder te spelen... met een stand van 2-3. RKC-keeper Vase is bij kennis en aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. In Slowakije zijn de stembussen voor de parlementsverkiezingen gesloten. Twee exit polls wijzen de progressieve partijen aan als winnaar. En niet zoals verwacht de partij van oud-premier Fico. Hij had in de peilingen telkens een kleine voorsprong. Vanuit Europa werd daarom met zorgen naar de uitslag gekeken. Fico is namelijk pro-Russisch en zei in de campagne al dat hij een einde wil maken aan de steun aan Oekraïne. De progressieve partij wil juist de huidige steun van Slowakije aan Oekraïne voortzetten. De definitieve verkiezingsuitslag volgt morgenochtend. In Kerkrade zijn twee keer vernielingen aangericht bij het ouderlijk huis van een zedenverdachte. Vrijdag werd bij de moeder van de verdachte een baksteen en vuurwerk naar binnen gegooid. In juni was het ook al raak en werd een raam vernield. De familie van de zedenverdachte, een man van 19, wil aangifte doen. Voor de familie van twee slachtoffers van de schietpartij in Rotterdam is meer dan 80.000 euro ingezameld. Met het geld worden de, begrafenissen betaald van de moeder en dochter die donderdag omkwamen. Ze worden in besloten kring begraven. De familie heeft geen behoefte aan een stille tocht. Ook de familie van de arts die om het leven kwam bij de schietpartij in het Erasmus MC wil dat niet.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 See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we unify 106.9 ZFN promise myself I promised I'll wait for you The midnight hour I know you'll shine on through promised myself I promised the world to you I gave you flowers clear.